En In die hoge klapperboom, oma Smirak klimt in die hoge klapperboom. Ajoen, ajoen, ajoen, in die hoge klapperboom, oma Smirak klimt in die hoge klapperboom. Janganlah mandi kali Semarang, kali Semarang. sekarang Nona sekarang banyak tingkahnya Ayun ayun ayun En die hoge klapperboom Oma's Mira klemt in die hoge klapperboom Ayun ayun ayun En die hoge klapperboom Oma's Mira klemt in die hoge klapperboom Ajoen, ajoen, in die hoge klapperboom, was mira klimt in die hoge klapperboom. Ajoen, ajoen, in die hoge klapperboom, was mira klimt in die hoge klapper.